Ondertussen komen er ook nog steeds een heleboel asielzoekers naar Nederland. Dat maakt het voor het kabinet nog moeilijker om iedereen op te vangen. Premier Rutte zegt dat hij niet kan voorkomen dat er misschien straks weer mensen bij het aanmeldcentrum buiten moeten slapen. Er wordt vreselijk hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de opvangcapaciteit er is. Eh, maar dit zijn zulke hoge aantallen. Eh, dat heeft, eh, je kunt niet uitsluiten dat dat ook weer leidt tot mensen in de weiland. Het kabinet werkt wel aan maatregelen om de asielstroom in goede banen te leiden. Maar doordat de coalitie onderling ook redelijk met elkaar overhoop ligt, gaat dat niet erg hard. De politie in Utrecht heeft een man opgepakt voor het illegaal uitdelen van flyers. Hij deelde neppe flyers uit en misbruikte de naam van een kledingbank in Utrecht... om zo tweedehands kleding buiten te maken. Maar wat je daar nu mee moet... Oh, tweedehands kledingmarkt is een, een, een booming business. Eh, vooral de, de, kleding die wij krijgen, die mooi is, die je nog een tweede keer of een derde keer kan gebruiken. Daar is een hele grote potentiële van. Ja, je hoorde Jan van de Kledingbank. En dat heeft er volgens Jan mee te maken dat mensen in het buitenland veel betalen voor kleding. En paddenstoelen langs de snelweg. Het is waarschijnlijk niet meteen de eerste plek waar je ze zou verwachten... maar de berm langs de A8 bij Ozaan is een walhalla geworden voor zeldzame paddenstoelen. Om te voorkomen dat mensen zelf langs de snelweg gaan struinen... liep een verslaggever van NA Nieuws mee met paddenstoelen-expert Piet. Welk is dit nu ook weer? Die, die, die paddenstoel die we hier zien nu? Dat is de geaderde kluiswam. Die verderop, welke staat daar? Daar staan de kluiswammen. Die lijken op een uh, zo'n zwart-wit nonnenkapje. Ja, als je daar iemand ziet lopen, kan het dus Piet zijn.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 Open up your ears close your eyes. heavy, getting heavy, so come on, heavy, so heavy, heavy, heavy. getting lost in the roof. Let the hypnotize, getting lost in the lost in the roof. Let hypnotize you. Open up your lost in the Let the hypnotize, getting lost in the Let the hypnotize, getting Baby, get on now.